Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken is het puinruimen. In meer dan 10 steden door het hele land werd gisteravond gereld. Auto's en scooters gingen in vlammen op. De politie werd bekogeld. En in Enschede probeerden relschoppers de ruiten van het ziekenhuis in te gooien. In Eindhoven ging het gistermiddag ook behoorlijk los, vooral rond het station. Verslaggever Mark Hamer sprak met reizigers die daar net een trein pakten. Wat ik erg vind is dat er nu eh, ondernemers zijn geraakt en er worden ziekenhuizen bekogeld. Dat is totaal niet... Dat zijn geen coronaprotesten meer, denk ik. Ik weet niet wat ze ermee willen bereiken. Oh ja, het is gericht tegen de coronamaatregelen. Ze zijn boos. Ja, daar willen ze dan ziek worden. Ja, ja de keuze is reuze. Of jij aan de regels zal wel ziek worden. Een deel van het station is nog afgezet. Sommige Eindhovenaren helpen mee om de boel daar op te ruimen. En de burgemeester hoopt dat zijn bewoners de politie bellen als ze iemand herkennen op de beelden van de rellen. Dat kan ook via meld misdaad anoniem, zegt hij. De GGD begint morgen met het vaccineren van mensen boven de 90. Het gaat om mensen die nog zelfstandig wonen en zelf naar een prikplek kunnen komen. De rest wordt later door hun huisarts gevaccineerd. Online oplichters hadden door de coronacrisis een lekker jaar. De slachtoffers hadden volgens de fraude helpdesk voor 41 miljoen euro schade. Een jaar eerder was dat nog 26 miljoen. Het ging onder meer mis bij WhatsApp-fraude en nep-advertenties op Instagram. Het is vandaag gekke maandag. In Noord-Limburg is dat de dag van een van de eerste festiviteiten rond carnaval. En vanwege corona is dit ook een gekke, gekke maandag. Om tien uur zouden wij onze optocht hebben. Waar wij ja, dan wel geluk mee hebben dat wij daar een van de grootste van het land hebben. En om tien voor twee dan zouden wij onze normale optocht hebben. En daarna zou aansluitend de feesten en de kroegen zijn al. Ja, helaas zit er allemaal niet in. Maar fans kunnen wel online de hoogtepunten van de optochten van de afgelopen 30 jaar zien.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 Je moet rekening houden met eh, gladheid door bevriezing. En in Noord-Holland staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp 2 kilometer file. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit, want de rijbaan is dicht door het ongeluk.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 I'm talking about everybody getting crunk, Boys try to touch my junk, Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, uh, The police shut us down, down. Police shut us down, down.